Want daar zijn we nog steeds mee bezig. Eh, Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. 15 jaar geleden toen bracht het eh, magazine Rolling Stone een lijst uit met de 500 beste liedjes ooit gemaakt. En die hebben ze later eh, ja, nog een keer eh, ja, mooi geüpdate. Maar wij zenden de originele lijst uit eh, december 2004 zenden wij uit. En ja, daar zijn we al een tijdje mee bezig. En Prince die mag absoluut niet ontbreken als het gaat om ja, beste liedjes ooit gemaakt. Want dan hoort hij zeker er meerdere keren in. Prince en 1999 dus op nummer 212 in deze top 500. Vrienden, vriendinnen, welkom. Welkom in een nieuwe uitzending van De Frieknacht. Ja, waar we dus nog steeds bezig zijn met ja, de top 500 beste liedjes ooit gemaakt gemaakt. En meer een mooie line-up eh, vanavond. Eigenlijk zoals elke week. Heel veel jaren 60. Maar echt heel veel jaren 60 het, eh, het komend uur. Ehm, ook eh, dit eerste kwartier al twee keer Beach Boys. En ja, als ik een beetje doordraai, hè, als ik een beetje snel al die platen instart... dan hebben we ook twee keer Beatles, ja volgens mij. En drie keer Bob Dylan. Maar sowieso twee keer Dylan en sowieso één keer Beatles. Maar... Goed, eerst in ieder geval eh, de Beach Boys op 211. nummer 210. Find It. Question Mark en The Mysterians. 96 stairs op eh, nummer 210. Daarvoor 211 The Beach Boys en Caroline No. Het eh, kwam van het album eh, Pet Sounds uit 1966. Met natuurlijk ook Wouldn't It Be Nice, God Only Knows en Sloop John B. Die laatste twee die staan ook in de lijst. En ja, die laatste Sloop John B die heb je vorige week volgens mij nog gehoord. Maar deze die staat er dus ook in. The Beach Boys en Caroline No op nummer 211. Ja, en dan heb je er alweer 10 gehad. In ieder geval, ja, niet deze uitzending, maar het is wel weer tijd voor een overzichtje. De nummers 220 tot en met 210. Met op 220 de Left Bank en Walker Ray Renee, 219 Howling Wolf en Spoonful. 218 Boom Boom Boom Boom, John Lee Hooker, 217 Dolly Parton en Jolene. Do You Believe in Magic, The Loving Spoonful op 216, 215 The Court en uh, Shaboom. 214, Rockin' in the Free World, Neil Young. En 213, laatste vorige week, Hank Williams met Your Cheating Heart. Your Cheating Heart. Nou, net begonnen met eh, Prince en 1999 op 212. Caroline O van de Beach Boys op 211 en juist gehoord op 210. Question Mark en The Mysterians en 96 Stairs. Ja, het beloven nog eh, twee eh, mooie uren te worden, deze editie van... ja, deze special van de top 500 in eh, de Frieknacht. Wat gaat er dan nog allemaal voorbij komen, hoor ik je denken. Nou, we gaan in ieder geval verder. Met, ja, daar zijn ze weer. De Beach Boys. Ehm, net al gehoord is op 211. Maar ze staan ook op 209 eh, in eh, de lijst. Eh, dit is ja, ook een van de allereerste. In uit 1963. Beach Boys en In My Room in de top 500. 209. tell my secrets to in my room. Nummer 208. around here. Just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch come to my house. She knock upon my door. feel alright. Nummer 208, You, Me, them in dit geval. Eh, everybody, everybody. Samen met uh, Van Morrison natuurlijk hè, op die vocalen. Gloria op nummer 208 en daarvoor 209. Tweede keer de Beach Boys. In My Room eh, in de lijst. Ja, en ik zei het al, heel veel jaren 60 vanavond. Je hoorde al de Beach Boys dus twee keer. Christian Mark en de Mysterians, net nog Them. maar bijvoorbeeld ook nog de Four Tops, Otis Redding. Beatles gaat allemaal nog voorbij komen. Heel veel jaren 60. Ik kan er, ja, ik, ik, ik vind vind niet erg, weet je wel. Maar ik, zelf draai ik wat, eh, wat, ja, wat wisselvalliger. Ehm, maar ja, zo, dit is nou eenmaal de volgorde van de lijst. Dus ja, die houden we gewoon aan natuurlijk. Ehm, maar er zit ook natuurlijk eh, ja, regelmatig een, eh, een uitstapje in naar de jaren 50. Ook ja, regelmatig vanavond. Ehm, want 72 platen van de 500 die komen uit de 50s. En ook deze in dit geval, de Everly Brothers. En nou, die staan er terecht denk ik ook wel eh, een aantal keren in. Dit is uit 1957 op 207. Bye Bye Love. Bye Bye Love. Bye Bye Happiness. Hello Loneliness. I think I'm gonna cry. Bye Bye Love. Bye Bye Sweet Caress. Hello Emptiness. I feel like I could die. Bye bye, my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye bye, love. I'm gonna cry. Bye bye, love. Bye bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye bye, my love. Goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the through with me. Bye bye, love. Bye bye, happiness. Hello, loneliness. I think I'm gonna cry. Bye bye, love. Bye bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye bye, my love. Bye bye, my love. Nummer 206. een van de, eh, de hoofdleveranciers eh, in deze lijst. Dat is het eh, songwriters duo Holland Doge Holland. Zij beschreven een beetje ja, eind jaren 60, begin jaren 70 zo een beetje al die grote hits voor het grote Motown label. Ehm, hè, denk aan Temptations, Supremes, heel veel Supremes. Maar dus ook Four Tops. Dit schreven zij. Reach Out, I'll Be There. En uh, ja, dus volgens mij, kijken, acht, acht nummers eh, staan erin van eh, hun als eh, songwriter duo. In dit geval dus de Four Tops en Reach Out, I'll Be There op 206 en daarvoor 207 de Everly Brothers. Bye bye love, bye bye penis, hello loneliness. Goed, ehm, ja, we zijn alweer bijna op drie vijfde van de lijst. We gaan een beetje ja, richting de 200 eh, op dit moment. We zijn gebleven bij eh, nummer 205. En op dit moment, ja, echt de beste stemmen zo'n beetje uit de, de popmuziek, eh, die komen nou achter elkaar. Zometeen Otis Redding met, ik denk toch wel, zijn plaat, dat is echt zijn, nou ja daarom hoor je echt het allerbeste, die oerkreet die hij ook zo goed kan. Eh, echt, die, echt vanuit zijn tenen hoor je dat helemaal terug. Bob Dylan komt er nog aan. Ik vind dat ook eh, een van de waanzinnigste stemmen uit de rockmuziek. En natuurlijk ook Beatles komt er nog aan. Maar nu eerst, ja, dit is toch wel eh, een van de warmste stemmen die ik ken. Staat op nummer 205, Bill Withers. Beetje opvallend dat ze dan juist deze hebben gekozen van Bill Withers. Het had van mij een andere mogen zijn, maar goed. Ik kan hem even nog. Hij staat er in ieder geval in. Dat is in ieder geval al het mooie nieuws in eh, deze top 500. Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. Daar zijn we mee bezig. 15 jaar geleden toen bracht het eh, magazine de lijst uit met de 500 beste liedjes ooit gemaakt.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 Oh ja, ja, ja, helemaal vanuit zijn tenen. Ach oh, man, dit is elke week, uh, of in ieder geval elke week, ja, ik zet er regelmatig op, maar het is, ach man, het is elke keer weer genieten toch. Eh, ik, ik, als je ook die oude video's ziet, echt, zweet op zijn voorhoofd. En heel, met zijn heel zijn lichaam beweegt hij. En dan, oh man, die, die passie helemaal vanuit zijn tenen dat hij eh, dit zingt. Otis Redding op 204 en eh, Try a Little Tenderness. Heerlijk die soul achter elkaar, want daarvoor op 205. Eh, Oeh, warme stem, Bill Withers en Lean on Me. Ja, altijd toch, man, heerlijke stemmen. Ehm, ja, er komen ook een eh, aantal nummers eh, voorbij. Waar, waarvan ik zelf ook wel denk van... Ja, die zou ik eh, misschien wel in mijn eigen top 100 alle tijden zetten. Die Back met Loser bijvoorbeeld, die komt er dit uur nog aan. Ehm, maar mm, nou ja, in ieder geval ook het nummer wat nou voorbij gaat komen. Bob Dylan. Ik weet niet, ik ben best wel wat aan het lullen heb ik het idee. Dus ja, ik weet niet, de derde keer gaat volgens mij niet lukken. Maar in ieder geval twee keer vannacht dat hij voorbij komt. En ja, ik vind dit echt een van de mooiste, beste liedjes ooit gemaakt. Deze zou echt ehm, sowieso in mijn eh, top 100 alle tijden komen te staan. In deze lijst staat hij op nummer 203. Vind ik ook al een hele mooie positie. Omdat het een plaat is van Bob Dylan die je wat minder vaak hoort. Nou, dan bijvoorbeeld een eh, I Want You of Like a Rolling Stone, uh, nou ja, et cetera. En ja, het is uh, prachtige tekst ook. Een van de mooiste teksten ooit geschreven. Maar ja, dat is met heel veel eh, Bob Dylan eh, nummers natuurlijk. die man die kon schrijven of kan nog steeds schrijven. Ehm, en ja, ook het onderwerp natuurlijk van het nummer zelf. Want het gaat over jaloezie. En als je echt ja, goed naar de tekst luistert of meeleest, dan is het eigenlijk een onderwerp dat ik denk ik iedereen wel eens eh, een keer, eh, ja, bij iedereen is het wel een keer voorgekomen. Op nummer 203, een van de allermooiste Bob Dylan's. Positively, 4th Street in de lijst. Gelukkig maar. just want to be on the side that's winning. You say I let you down, you know it's not like that. If you're so hurt, why then don't you show it? lost your faith but that's not where it's at. You have no faith to lose, and you know it. I know the reason that you talk behind my back. I used to be among the crowd. such a fool to think I'd make contact with the one who tries to hide what it don't know to begin with. You see me on the street, you always act surprised. You say, How are you? Good luck, but you don't mean it. would rather see me paralyzed. Why don't you just come out once and scream it? No, I do not feel that good when I see the heartbreaks you embrace. If I was a master thief, perhaps I satisfied with your position and your place. Don't you understand? It's not my problem. I wish that for just one time you could stand inside my shoes and just for just one time you could stand inside my shoes, you'd know what a drag it is to see you. Nummer 202 kan me zo voorstellen dat eh, de Black Crowes die vroeger ook eh, naar geluisterd hebben. Want ja, dit is eigenlijk gewoon echt een blues rock song hè, van eh, de Beatles. Yeah. <laughs> Voornamelijk geschreven door John Lennon, maar ja, natuurlijk, zoals heel veel liedjes, ja, uiteindelijk de credits voor beiden, Lennon McCartney. De Beatles en Come Together, ook gecoverd later door vele grote artiesten en bands. Ik noem er maar een paar, Ike Tina Turner, Aerosmith, Michael Jackson, John Lennon had ook nog een, eh, een solo-versie. Ehm, nou ja, eh, gaan we zo maar door. Volgens mij George Martin heeft nog een keer iets apart gedaan. Zoals, net zoals Paul McCartney met eh, Noel Gallagher en Paul Weller. Arctic Monkeys hebben hem een keer gedaan. Gary Clark Jr. Dus Joe Cocker ook nog. Dus heel veel verschillende versies van dit nummer. Maar het echte origineel natuurlijk in de lijst. En ze zijn ook de hofleveranciers. 23 keer staan ze erin. Zou je ook niet verbazen. 202, The Beatles en Come Together van het Abbey Road album. Het laatste album wat ze ooit opnamen. Niet wat we uitbrachten, dat was nog eh, Let It Be. Maar ehm, dat was muzikaal allemaal niet heel interessant. Sommige nummers wel hoor, maar dit was in ieder geval van, uh, van Abbey Road. En eh, ja, dubbele A-kant met Something, maar die kwamen een aantal weken geleden tegen. Dat was weer een George Harrison song. En ook nog eh, Bob Dylan daarvoor met 203, eh, een van de mooiste teksten eh, ja, ooit gemaakt of ooit geschreven. En ja, ook muzikaal heel erg interessant, vind ik zelf. Heel lekkere sound. Positively Fourth Street van Bob Dylan op 203. Ja, heel veel jaren 60 dus vannacht. In ieder geval dit eerste uur sowieso. Maar nu even ja, drie nummers dan, die in ieder geval voor deze lijst wat recenter zijn. En ja, ik ben blij dat deze band er ook in staat. En ook verrassend, juist met deze. Want ja, je hoort ze wel eens, eigenlijk voornamelijk met Blue Monday. Als je geluk hebt, dan hoor je True Faith ook wel eens voorbij komen. Met die eh, leuke clip ook. Hè? Die poppetjes die elkaar slaan. Maar ehm, het is eh, deze die eh, in deze lijst te vinden staat. Op nummer 19, of, uit 1986 moet ik zeggen. Op nummer 201. New Order en Bizarre Love Triangle. Every time I you, Bye. plaat is het ook, eh, denk ik nu ik hem weer hoor. Op nummer 201, New Order en Bizarre Love Triangle. En je hebt er weer 10 gehad, dus even een overzichtje van de nummers 210 tot en met 201. 210, Question Mark and the Mysterians, 96 Stairs, 209, The Beach Boys, In My Room en 208, Damn, armen met eh, Van Morrison en Gloria. 207, The Everly Brothers, Bye Bye Love. Reach Out, I'll Be There, The Four Tops van 206, 205, Bill Withers en Lean On Me. Try Little Tennis, Otis Redding, 204, 203, Bob Dylan en Positively 4th Street. Come Together van The Beatles op 202 en is gehoord op nummer 201. New Order en Bizarre Love Triangle. En eh, Joy Division, Ian Curtis, eh, ja, die overleed. Maar de band ging verder onder de naam New Order. En nou ja, zij brachten dit dus uit. Eh, heerlijk, heerlijke muziek. Ja, dan zijn we inmiddels op eh, drie vijfde van eh, de lijst. Het gaat, het gaat echt ontzettend hard. we zijn er al een tijdje mee bezig. En nou ja, ik denk tot eind mei, begin juni of zo, dat we dan de nummer 1 gaan instarten. Maar nu eerst op nummer 200. Ja, had misschien net zoals die Bob Dylan song eh, ook wel eh, in mijn eh, persoonlijke top 100 gemogen. Maar top, ja, nummer 200 is ook al erg mooi. Beck and Loser. Ja, het was wat hè. Tom York die vond zichzelf destijds een creep. En Beck vond zichzelf een loser. En waarom? Volgens mij omdat hij ja, later eigenlijk dacht van ja, ik kan eigenlijk helemaal niet, niet rappen. Dat hoor je ook wel hier terug in. the vegetable dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain. on the splinters. Nummer 200, Back and Loser in de lijst. Eh, zo meteen het volgende uur eh, gaan we door, dus blijf lekker luisteren. Dit is eh, nummer 199, Parlement Funkadelic, ook in de lijst, meerdere keren zelfs. Dit is Flashlight.